Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Noord-Korea werkt aan lange toenadering tot de VS de afgelopen tijd. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen in de Washington Post. Op satellietbeelden zou activiteit te zien zijn bij de wapenfabriek in de buurt van de hoofdstad Pyongyang. Vorige maand hadden de Noord-Koreaanse leider Kim en de Amerikaanse president Trump een ontmoeting. Toen stemde Kim in met denuclearisatie, maar concrete afspraken werden niet gemaakt. Islamitische staat zegt verantwoordelijk te zijn voor de dood van vier fietstoeristen in Tajikistan, waarbij ook een Nederlander omkwam. Officieel is het nog steeds niet duidelijk of het om een aanslag of een ongeluk gaat. Volgens de terreurorganisatie is het een wraakactie voor deelname van landen aan de coalitie tegen IS. Een Belg die gisteren sprak met een aangereden fietser zegt dat een auto expres op de groep inreed. Inzittenden zouden daarna ook hebben ingestoken op de gewonde fietsers. De Nederlandse bevolkingsgroei is iets afgeremd en dat komt mede door de langdurige griepgolf van begin dit jaar. Er zijn vooral meer mensen van 65 jaar en ouder overleden. In de afgelopen maanden zijn er 81.000 mensen overleden. Dat waren er in dezelfde periode van vorig jaar 78.000. Het geboortecijfer bleef met 82.000 hetzelfde. Nederland telt nu ruim 17 miljoen mensen. Twee schilderijen van de Nederlands-Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker gaan niet naar zijn erfgenamen. De Amerikaanse schoondochter was een zaak begonnen om de kunstwerken terug te krijgen van een museum in Californië, maar de rechter oordeelt dat het museum de rechtmatige eigenaar is. De grootste kolonie koningspinguïns ter wereld is flink kleiner geworden. Op een Frans eiland in de Indische Oceaan waren in de jaren 80 nog een half miljoen pinguïnparen. Nu zijn het er nog maar 60.000. Een daling van bijna 90 procent, meldt vakblad Antarctic Science.